uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na urenlang overleg zijn de coalitiepartijen het eens geworden over het asielbeleid. De kou was al grotendeels uit de lucht toen de PVV bereid bleek af te zien van de inzet van noodrecht. In plaats daarvan wordt er een spoedwet met vergaande maatregelen voorgelegd aan de Tweede Kamer. Over de inhoud daarvan hebben de partijen nu afspraken gemaakt. Die worden na de ministerraad vandaag bekendgemaakt. President Poetin ontkent niet dat er Noord-Koreaanse militairen in Rusland zijn. De militaire samenwerking met Noord-Korea is onze zaak, zei hij gisteren tegen journalisten. Eerder sprak het Kremlin nog van nepnieuws. Oekraïne beweert dat Rusland al Noord-Koreaanse militairen inzet... tegen Oekraïense militairen in de Russische regio Koersk. Twee oppositieleiders in Venezuela hebben van de Europese Unie een belangrijke mensenrechtenprijs gekregen. Maria Machado en Edmundo González namen het bij de presidentsverkiezingen op tegen president Maduro, maar werden zwaar tegengewerkt. Machado moest onderduiken en González zit nu in Spanje. De EU prijst hen omdat ze toch doorgaan met hun strijd. In de VS komen de broers Menendez waarschijnlijk vrij. Ze schoten in 1989 hun ouders dood, naar eigen zeggen om te voorkomen dat ze door hun ouders zouden worden gedood. De twee werden tot levenslang veroordeeld. Over de zaak verscheen dit jaar een serie op Netflix. Justitie stuurt nu aan op strafverlaging, waardoor de broers voorwaardelijk vrij kunnen komen. AZ en Twente hebben hun derde wedstrijd in de Europa League allebei verloren. AZ was in Engeland niet opgewassen tegen Tottenham Hotspur dat met 1-0 won. Twente ging in eigen huis met 2-0 onderuit tegen Lazio. Eerder op de avond won Ajax in Azerbeidzjan met 3-0 van Karabach.